Op een filmpje zijn fans van de Rotterdamse club te horen terwijl de Duitse ME komt aanlopen. Sommige hooligans hadden vuurwerk bij zich. Er zijn ook supporters van Union Berlin en een andere club opgepakt. En gisteren kwamen al twee mannen in een Duitse cel terecht... omdat ze het woord Feyenoord op de Berlijnse muur zouden hebben gespoten. De neef van Ridouan Taghi, advocaat Youssef Taghi... wordt door het OM verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden... en uitlokken van zeer ernstige en gewelddadige strafbare feiten. Dat meldt het AD. Omdat hij advocaat is, kon hij als enige op bezoek bij Ridouan Taghi... in de zwaar beveiligde gevangenis in Vught. Mogelijk zou die geheime boodschappen hebben overgebracht... of zouden ze plannen hebben gemaakt voor een gewelddadige ontsnapping. Schoonmakers die door hun werk in de zorg heel ziek worden van corona... kunnen een soort schadevergoeding krijgen. Een zorgstichting heeft een speciaal coronafonds opgericht... voor zorgpersoneel dat met corona te maken kreeg. Nu willen ze ook in contact komen met schoonmakers die op de IC terecht zijn gekomen. Die zouden eenmalig 30.000 euro uit het fonds kunnen krijgen. Ook nabestaanden van overleden schoonmakers mogen zich melden. En het Belgische dorpje Bree is in de ban van een seksfilmpje. In dat filmpje is te zien hoe een stel seks heeft op het altaar van de plaatselijke kerk. De pastoor zegt tegen het laatste nieuws dat hij wat van slag is. Toen ik het hoorde, verschoot ik. Dat is het eerste. En ik denk ook dat ik een beetje geschokt was. Ehm, eigenlijk hoort dat niet thuis in een kerk. Het weer. Af en toe zon, maar ook veel wolken en vooral in het westen kans op regen. Het wordt 8 tot 12 graden. Morgen meer zon en zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De N99 Den Helder Den Oever die is bij Annapolona nog steeds dicht eh, vanwege een storing aan de Balgzandbrug.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 De meeste aanbiedingen in supermarkten richten zich op ongezonde producten... blijkt uit onderzoek en opdracht van het ministerie. 80% wat bijvoorbeeld in de folder staat, komt niet voor in de schijf van 5. En de gemeente Raalte geeft elke horecagelegenheid, sportschool, kantine of culturele instelling 1000 euro als die QR-codes scannen. Het geld zou anders worden gebruikt voor de inzet van BOA's, zegt de burgemeester. Het weer, vooral in het oosten nog mist. In het westen vallen wat buien. Er staat weinig wind en het wordt 8 tot 12 graden. This one is about love. Enough negativity in Je vraagt me wat er is gebeurd. Het lijkt alsof ik klaag en zeur. Soms switch ik vaak van mijn humeur. Dan ben ik gewoon zo. Beter draag je mij op handen. zoeken naar perfectie, toch? Het zijn juist die manietjes van jou. Het gaat niet om de perfecte selectie, toch? Maar de reden dat ik van je hou. Het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven. Deed ik iets fout en je bij me gebleven. Die pijn duurde altijd maar even. Ik heb het nodig, denk ik. al wilde jongen ben ik. Door jou heb ik de monen altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen. weet dat ik van je hou.